7 uur. Dit is Dorot Negens met het NOS-journaal. Na de grote verliezen van gisteren zijn de beurzen in Europa vandaag juist met grote winsten gesloten. De sloot ruim 4% hoger op 437 punten. Daarmee is het verlies van gisteren voor een groot deel weer goedgemaakt. Ook in Parijs, Londen en Frankfurt sloten de beurzen met winst. De belangrijkste koersen op Wall Street staan ook behoorlijk in de plus. De Dow Jones staat bijna 2,5% hoger. Beleggers zijn positief over ingrepen van de Chinese centrale bank. Die heeft opnieuw de rente verlaagd en besloten dat banken minder hoge buffers hoeven te hebben. De Franse openbare aanklager gaat ervan uit dat de man die werd overmeesterd in de Thalys een aanslag wilde plegen. De tenlastelegging is poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Ayub El-Kazani had behalve zware wapens 270 kogels en een fles benzine bij zich. Hij zei later dat hij de wapens had gevonden en een overval wilde plegen. Maar de aanklager noemt dat onzin. Ook zei de aanklager dat de man vlak van tevoren op zijn telefoon een jihadvideo had bekeken... waarin gelovigen wordt opgeroepen de wapens op te nemen. De landmacht snijdt in het budget voor de 3600 reservisten. In een nota in handen van Nieuwsuur stelt commandant De Kruijf dat het besluit genomen is vanwege de geldproblemen van de landmacht. Reservisten worden onder meer ingezet bij evenementen en als vervanging van militairen die op buitenlandse missie gaan. Door de geldnood zouden ook andere landmachtdiensten gevaar lopen, zoals de explosieve opruimingsdienst. Op Prinsjesdag krijgt Defensie er wel geld bij, maar dat zou niet genoeg zijn. Pert van Marwijk is de nieuwe bondscoach van Saoedi-Arabië. De voormalig bondscoach van Oranje heeft een eenjarig contract getekend dat 1 september ingaat. Van Marwijk moet Saoedi-Arabië naar het WK voetbal van 2018 in Rusland leiden. Het weer, het raakt geleidelijk weer bewolkt. Vanavond regent het, de wind neemt iets af. Komende nacht wordt het weer droog. Morgen overdag breekt langzaam de zon door, wordt 22 tot 26 graden. Later in de middag volgen stevige buien met kans op onweer. Dit was het NOS.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 De vertraging is een half uur. kan het beste omrijden door de borden Rotterdam te volgen. Van, en dat betekent omrijden via de A59 en de A16 vanaf het knooppunt Hooipolder. A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Utrecht Noord 9.